van Kesteren met het NOS-journaal. Een van de meest gezochte terroristen van Japan is vermoedelijk gevonden. De extreem linkse Satoshi Kirishima was in de jaren 70 betrokken bij een reeks bomaanslagen op bedrijven. Daarbij vielen acht doden en raakten honderden mensen gewond. Kirishima was 50 jaar op de vlucht. Nu is hij aangehouden in de buurt van Tokio... in een ziekenhuis waar hij wordt behandeld voor kanker. De Japanse politie probeert met DNA vast te stellen dat het echt de terrorist Kirishima is. Het Amerikaanse leger zegt dat het een raket van de Houthis in Jemen heeft vernietigd. De raket was volgens het leger klaar om te worden gelanceerd. Gisteravond bestookten Houthi-rebellen een olietanker in de Golf van Aden. Daardoor brak brand uit op het schip. De bemanning van de tanker raakte niet gewond. De Houthis vallen geregeld schepen aan, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen. Oud-president Trump gaat in beroep tegen het vonnis in een smaadzaak. Een jury in New York bepaalde dat hij nog eens 83 miljoen dollar moet betalen... aan schrijfster E. Jean Carroll. Hij maakte tientallen denigerende opmerkingen over Carroll... nadat ze hem had beschuldigd van verkrachting. Trump noemt de zaak volkomen bespottelijk en spreekt van een heksenjacht. Door de opmerkingen van Trump zegt Carroll doodsbedreigingen te ontvangen... en uitgemaakt te worden voor leugenaar en fraudeur. In Italië heeft een herder 33 jaar onterecht in de gevangenis gezeten. De man van 58 komt vrij. Hij zat al sinds 1991 vast voor het doodschieten van drie andere herders op Sardinië. Volgens het Hof van Beroep heeft hij de moorden helemaal niet gepleegd. De man heeft die 33 jaar altijd gezegd dat hij onschuldig was. Het weer, de ochtend begint, begint fris. Later vandaag blijft het droog met zon en wat sluierwolken bij een graad of 7.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 Every day I fight a war against a mirror. I can't take the person staring back at me. I'm a hazard to my change is everything you are. Tired of being compared to damn Britney Spears. She's so pretty, that just ain't me.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 Only Johnny Depp has ever been to it. ik jou vroeg, ik wil contact. Geen afstand, ik wil dichtbij. Kijken of dat kan, kijken of this vein I get in my heart is pumping for love Pumping for love Cause when I'm thinking of you And all the things we could do My heart is pumping for love You left me longing for you From Paris to Berlin In every disco I get in my heart is pumping ik het meest.